Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. President Poetin sluit niet uit dat er spanningen ontstaan met Finland en Zweden... nu die landen toetreden tot de NAVO. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Poetin waarschuwde opnieuw dat Rusland moet optreden... als de NAVO militaire infrastructuur in Finland en Zweden neerzet. Turkije maakte als enige land bezwaar tegen het NAVO-lidmaatschap van de twee landen... maar ging gisteren toch akkoord. De doelen van de oorlog in Oekraïne blijven volgens Poetin hetzelfde. Hij wil nog steeds de hele Donbass-regio in handen krijgen. De Amerikaanse zanger R. Kelly moet 30 jaar de cel in, in een, vanwege een misbruikzaak. Hij was vorig jaar al schuldig bevonden aan onder meer seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en omkoping. De zanger spreekt de beschuldigingen tegen. Tegen hem was ruim 25 jaar cel geëist. Het kabinet werkt aan het opzetten van aanmeldcentra en opvanglocaties met een sober regime. Die zijn bedoeld voor asielzoekers die weinig kans maken om hier te blijven. Dat laat staatssecretaris Van der Burg weten. Waar ze moeten komen is nog niet bekend. De bedoeling is dat asielaanvragen effectief en versneld worden afgehandeld... om mensen die weinig kans maken op asiel te ontmoedigen. Van den Burg wil zo het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten en overlast door asielzoekers voorkomen. Het weer, koelt af naar de graad of 15.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 Está muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de testeo Ótalo, si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo.